Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse NN, HBO en Warner Bros. Geruchten over de overname doen al enige tijd de ronde, maar volgens meerdere bronnen zijn de twee bedrijven er nu uit. AT&T wilde vele programma's en films van Time Warner waarschijnlijk gemakkelijker aan de klanten doorgeven. Met de deal zou een bedrag zijn gemoeid van meer dan 80 miljard dollar. Dat zou verreweg de grootste overname in medialand zijn van de afgelopen jaren. De politie schakelt de hulp van het publiek in vanwege de vondst van een dode man in Roermond vanmorgen. De man van 23 lag bij de ingang van een parkeergarage. Het is nog niet duidelijk waardoor hij om het leven is gekomen. De politie vraagt getuigen om zich te melden. En in Eindhoven is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in een hotel. De technische recherche onderzoekt nog of sprake is van een misdrijf. En Max Verstappen start morgen bij de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten als vierde. Hij eindigde in de kwalificatie net achter zijn teamgenoot Ricciardo. De twee snelste mannen waren de Mercedes-coureurs Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Die laatste start morgen van pole position. Tijdens de race gelden strengere regels voor het afwijken van de lijn tijdens het remmen. Aanleiding voor die maatregel is de rijstijl van Max Verstappen tijdens verschillende races dit seizoen. Verschillende coureurs hadden daarover geklaagd. En dan voetbal. In de eredivisie heeft PSV thuis gewonnen van Sparta. Door een doelpunt van Ramselaar, een kwartier voor tijd, werd het 1-0. Roda JC speelde thuis met 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag... en steeg daardoor één plaats op de ranglijst. En eerder op de avond versloeg FC Twente Go Ahead Eagles met 2-0. En dan nog het weer. Op sommige plekken kan het licht vriezen en daarbij kan dichte mist ontstaan die ook morgen lang blijft hangen. Op andere plekken komt morgenmiddag de zon even door.